Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Gemeenten zijn jaarlijks tussen de 66 en 90 miljoen euro kwijt... aan het begeleiden van ouders die in een vechtscheiding zijn beland. Blijkt uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma Pointer en Follow the Money. Als ouders er bij een scheiding niet uitkomen... hoe ze de zorg voor hun kinderen moeten verdelen... plaatst een rechter deze gezinnen onder toezicht van een gezinsvoogd. En die wordt betaald door de gemeente. Op een aantal plaatsen wordt sinds vanochtend vroeg al geschaatst. In Kinderdijk waren de parkeerplaatsen om half acht al vol, meldt de regionale Rijn Omroep Rijnmond. Schaatsbond KNSB roept vanwege corona op om zo min mogelijk mensen te ontmoeten en dicht bij huis te blijven. gemeenten houden de boel scherp in de gaten. Bij een aantal plassen, zoals de Loostrechtse plassen, sluiten de gemeenten lokale wegen en parkeerplaatsen af om het schaatstoerisme te beperken. De Rijksrecherche heeft belastend materiaal over PVV-kamerlid Dion Graus. Uit documenten en beeld- en geluidsopnames blijkt volgens NRC Handelsblad... dat Graus zijn ex-vrouw meerdere jaren heeft aangezet tot seks met zijn beveiligers. Graus zegt in een reactie dat hij recht heeft op een privéleven. PVV-leider Wilders wil niet reageren. In Breda is gisteravond een online carnavalsfeest beëindigd. In een café stond een livestream met carnavalsmuziek aan... maar binnen waren ook zeker twintig mensen. Ze hebben een boete gekregen en de uitbater kreeg een proces verbaal. Het weer, zonnig en droog, later ook wat stapelwolken. In het zuiden komt de temperatuur iets boven nul. In het noorden blijft het vriezen. Vannacht matige vorst. Morgen neemt de bewolking toe en dan wordt het rond 0 graden in het noorden en 5 in het zuiden.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 Tú dices que no, pero sí. A mí no me miente. Discúlpame si te mentí. No fue mi intención ser así. Déjame que intente comenzar de nuevo dale y beetje bang bent Misschien omdat je iets te veel nadenkt Mo and the king of all Sadu.